vrienden even laten horen hoe wij feest vieren in Nederland. Met Spaanse klanken gaan wij doen een Nederlands lied. Maar voordat we dat doen, hoop ik, wil ik, dat iedereen de handen hoog in de lucht gooit. En klap, en klap, en klap. Ik kan niet zeggen dat ik niet tekort kom, geen idee van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mond gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman het vandaag is overspuit. Kom aan! Een eigen huis en een plek onder de zon. En altijd iemand in de die van me houden koopt. Maar toch wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig word. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Dan om de kerel de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die door